Uur. Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft zijn eerste wet ondertekend... sinds zijn terugkeer in het Witte Huis. Het gaat om de zogeheten Lake Riley Act. Een wet waarmee de rechten van immigranten die illegaal de VS zijn binnengekomen... verder worden ingeperkt. De wet is vernoemd naar Lake Riley, een student die vorig jaar tijdens een hardlopen... werd vermoord door een man uit Venezuela die illegaal in de VS verbleef. Critici vrezen dat die migranten die worden verdacht van relatief kleine vergrijpen... door de wet lang worden opgesloten of zonder proces worden uitgezet. In Capelle aan de IJssel zijn twee bejaarde voetgangers om het leven gekomen bij een aanrijding met een auto. Het gaat om een vrouw van 81 en een man van 80. Ze werden nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. De bestuurder van de auto, een man van 18 uit Capella aan de IJssel, is aangehouden. Hij was niet onder invloed, zegt de politie. Het bedrijfsleven is enthousiast over de plannen van de Europese Commissie. Voorzitter von der Leyen maakte vanmiddag bekend... hoe ze het concurrentievermogen van de EU wil vergroten. De plannen draaien om innovatie en vergroening. Rode draad is de versimpeling van de regelgeving binnen de EU... De belangrijkste Europese bedrijfslobby hoopt dat de plannen snel concreter worden. Het KNMI gaat dit jaar meer informatie geven over de gevoelstemperatuur... zeker in perioden dat het erg warm is. Die gevoelstemperatuur zal ook worden meegewogen bij het bepalen van de kleurcodes. Zo wordt meer gekeken naar de combinatie van warmte, wind en luchtvochtigheid, de zogenoemde hittekracht.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 I know that things can only get better. I ah, sometimes lose myself in me. I lose child Zandvoort, op 106.9 ZFM. I can make it of my heart. The only things I feel while walking down this empty road. The sound of the birds flying above me. It's the only thing I hear while walking down this empty road. love, L-O-V-E. Say what I got is what you need. A little love, L-O-V-E. say What I got is what you need.